Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het gaat slecht met de mentale gezondheid van meisjes wereldwijd. Ze hebben zoveel stress door huiswerk of examens... dat ze last hebben van hoofdpijn, slaapproblemen en depressies... blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Nederlandse jongeren doen het beter dan gemiddeld... maar ook hier steeg het aantal meisjes met mentale klachten sinds 2017. Volgens onderzoekers komt het onder meer door prestatiedruk, sociale media en de coronacrisis. Jongeren konden elkaar veel minder fysiek zien... terwijl vooral meisjes daar wel behoefte aan hebben. Demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren vindt dat Israël disproportioneel geweld gebruikt. In Nieuwsuur zegt ze dat ze het eens is met commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim. Die zei eerder deze maand dat Israël disproportioneel geweld gebruikt bij het behalen van doelen. Ollongren vindt ook dat Israël te weinig heeft gedaan om burgerslachtoffers in Gaza te voorkomen. En dat er te weinig humanitaire hulp wordt toegelaten. Volgens haar moet Israël nog steeds worden aangesproken op wat ze doen. In Amsterdam heeft de politie ingegrepen bij een bezoek van de Amerikaanse YouTuber Esau Speed. Die maakte een reis door Europa vanwege het EK. Door de hele stad werd hij gevolgd door fans die naar zijn livestream keken. En toen hij op een hoge schommel zijn schoen uitschopte ontstond een oploop. De politie wilde weten wie hij was en waarom er zoveel mensen achter hem aan zaten. Esau Speed stapte over op een politieboot, maar is niet aangehouden. De voetbalvereniging Stevo uit Geesteren had geen vergunning voor een groot spandoek. Afgelopen zaterdag raakten tien mensen gewond toen een groot spandoek dat aan een hijskraan hing naar beneden kwam.